Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De gokwet werkt niet. De bedoeling was daarvan dat gokbedrijven zouden helpen met het tegengaan van verslavingsproblemen. Maar daar is weinig van terechtgekomen, blijkt het onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid liet doen. Ze gebruikten mystery shoppers die zich voordeden als gokkers, zegt mijn economiecollega Nick Wouters. Zij stuurden naar alle casino's een bericht waarin ze zeiden dat ze alles vergokt hadden... en dat ze graag nieuwe bonussen wilden krijgen om verder te kunnen gokken. Dat zou een teken moeten zijn voor casinos om in te grijpen. Maar in de praktijk gebeurde dat bij de meeste casinos niet. 17 casinos wezen je op een bonuspagina waar je verder kon gokken. In plaats van dat ze je blokkeerden. Dat gebeurde maar bij twee casinos. En eerder werden er al limieten ingesteld voor online gokken. Maar volgens experts werkt dat helemaal niet goed. Omdat verslaafde gokkers dan gewoon bij een ander online casino kunnen aankloppen. Er is iemand opgepakt voor een kunstroof in Oosterwijk in Brabant. Bij de inbraak afgelopen vrijdag in een kunstgalerie werden zware explosieven gebruikt... en werden twee kunstwerken van Andy Warhol meegenomen. En twee andere werken werden achtergelaten op straat. Ja, niet heel profi dus, zei de galeriehouder. De aanslag zelf, eh, de bom is kennelijk heel professioneel geplaatst. Met een enorme kracht. Eh, maar de roof zelf is eh, zwaar amateuristisch. De politie begon gelijk met een zoektocht naar de daders van die roof. En dat heeft nu iets opgeleverd. Vanochtend hebben er een paar uh, doorzoekingen plaatsgevonden. En bij een van deze doorzoekingen hebben we een 23-jarige man aangehouden. Tijdens de zoekactie heeft de politie ook een explosief gevonden in een opslagbox in Den Bosch. En iets verderop in Brabant, in Eindhoven, is iedereen klaar voor een spannend avondje Champions League. Want om kwart voor zeven vanavond trapt PSV af tegen Girona. Ja, wat gaat het worden? Dat vroegen we aan onze sportcollega Suze van Kleef. Nou, ik denk toch wel gebrand PSV. Want het, ging zo lekker in de eredivisie. Hè? Cruisend door die competitie. Tot ze afgelopen zaterdag verloren van Ajax. Terecht ook. En dat zijn ze in Eindhoven niet meer gewend. Verlies in eigen land. En eh, Peter Bos, de trainer, die refereerde er zelf ook al aan. Die wil het rotgevoel van de nederlaag tegen Ajax wegspoelen met een overwinning. Ja, dat moet ook wel. Want PSV moet punten gaan halen in de Champions League om de groepsfase te overleven. Het weer dan nog op de meeste plekken droog en zonnig.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 Dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. sinaasappelsap. stop, they just want regretting what they heard. I can't give them no burn. I can't be concerned with all that talk. I won't be involved. That's my word. See, I'm not the one. They got me confused. They got me messed up. Don't you think I've had enough? When it comes to what we do, all that matters is us two.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 Onderzoek wijst uit dat gokkers die hulp vragen aangemoedigd worden om door te gokken. NSC-fractieleider Van Vroonhoven heeft bij collega-fractieleiders aangedrongen op betere omgangsvormen. Aanleiding is de harde aanpak van staatssecretaris Itsinga door PVV-leider Wilders. Op steeds meer plaatsen in de Verenigde Staten kan gestemd worden voor de presidentsverkiezingen. Vannacht, onze tijd, gaan de laatste stembureaus dicht. De verkiezingen lijken aan spannende strijd te worden tussen Kamala Harris en Donald Trump. Het weer vannacht dichte mist. Morgen eerst mist, later zon en bewolking bij 7 tot 13 graden. but when I come back, no, no, no.